tijdens het staatsbezoek van Hoe zijn handelsovereenkomsten gesloten ter waarde van 45 miljard dollar. Zo koopt China 200 vliegtuigen van Boeing. In de eredivisie heeft FC Twente vanavond met ruime cijfers gewonnen van Heracles. Het werd 5-0. Mark Janko scoorde vier keer. In de eerste wedstrijd na de winterstop won FC Utrecht in Venlo met 2-1 van VVV. Er worden vanavond nog twee wedstrijden gespeeld, waaronder de topper Ajax Feyenoord. Het weer, de buien trekken weg naar het zuiden. Vannacht landinwaarts kans op gladheid door bevriezing.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 Mijn naam is Benno Veugen. Welkom bij dit programma Peaceful Radio, aflevering 707, uur 1. En ja, we zijn begonnen met eh, Nothing But Peace van Christian Thor Zager van het label Phoenix Muziek. We gaan door met eh, Asher Queen met zijn cd High Plains Music. Goed, je kunt het allemaal meelezen via www.zfmzandvoort.nl. Veel luisterplezier. Cry, oh lonely universe, Thy angel weeps upon this fragile earth. how I long for thee. Blessed be thy sanctuary. Falling, falling through the sky. Kiss thy lips and sail into thine eyes. How I long you so. Guide me on my journey home. From thee I receive, and to thee I requite. I'll return in thy dream as a child with a golden light. Ah, never born or dying in my angel's lullaby. The gypsy Madonna. seen. Thank you. Frans Amati met Dolphin Spirit. Eh, hele fraaie muziek van het label Phoenix Muziek. We gaan met ons eigen Nederlandse label Oriane Music gaan we afronden met eh, Angel Healing van Erik Bergloend. Nou, eh, dat tot aan het nieuws natuurlijk.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 Diverse brandweerkorpsen zijn uitgerukt. Rond 8 uur vanavond sloegen de vlammen uit de schoorsteen... maar inmiddels is het vuur van buiten niet meer te zien. In 2003 was er alcoholbrand in een opslagloods van de fabriek met cacao. Het duurde toen dagen voordat het vuur in Wormer was geblust. Tunesië heeft alle politieke gevangenen vrijgelaten. Onder hen zijn ook leden van een verboden islamistische partij. De vrijlating is een van de eerste daden van de overgangsregering. Ook is er een onderzoek ingesteld naar de bezittingen van de verdreven president Ben Ali en zijn familie. De regering probeert te laten zien dat ze afstand neemt van het vorige regime. Het was vandaag rustiger op straat, maar er werd toch nog gedemonstreerd. Interim-president Mebaza heeft een complete breuk met het verleden beloofd en gezegd dat de partijen en de staat van elkaar gescheiden zullen worden. Ook zei hij dat de aanstichters van de ordeverstoringen na de val van Ben Ali zijn opgepakt en dat er hard gewerkt wordt aan het verbeteren van de veiligheid. President Obama heeft op de tweede dag van het staatsbezoek van de Chinese president Hu opnieuw de mensenrechten aan de orde gesteld. Op een gezamenlijke persconferentie zei Obama dat hij met Hu